Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De gevechtspauze in de Gazastrook gaat nog even door, zegt het Israëlische leger. Zo krijgen onderhandelaars meer tijd om een lijst van gijzelaars samen te stellen... die worden vrijgelaten. Ondertussen is er opluchting bij de familie van Ovier Engel, de jongen van 18... met ook een Nederlands paspoort. Hij is door Hamas vrijgelaten. Correspondent Nasra Habib weet meer. Hij is net als de andere gijzelaars de afgelopen dagen uh, gisteren meteen opgevangen in een ziekenhuis in Israël. Eh, daar is hij ook met zijn eh, familie herenigd. En zodra hij helemaal gecheckt is of hij fysiek echt in orde is, dan mag hij weer naar huis. hier Engel is in Israël geboren, maar kreeg versneld een Nederlands paspoort vanwege zijn Nederlandse opa. Daarmee hoopte de regering extra druk te kunnen uitoefenen op Hamas om hem vrij te laten. En dat is nu dus gelukt. Steeds meer jongeren moeten een bijstandskering aanvragen. Het aantal mensen onder de 27 in de bijstand steeg met bijna 10 procent. Volgens het CBS zitten in Nederland nu bijna 400.000 mensen in de bijstand. Dat aantal is voor het eerst in twee jaar gegroeid. Bij een huis in Wateringen bij Den Haag is vannacht voor de tweede keer in korte tijd een explosie geweest. Begin oktober was het bij hetzelfde huis ook al raak. Door de explosie knalde de voordeur eruit en raakte het huis zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. En PSV heeft zich gisteravond geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Het ging in twee etappes. Eerst wonnen de Eindhovenaren zelf met 3-2 van Sevilla. Ging wel met hangen en burgen. De Spanjaarden kwamen 2-0 voor, maar kregen een rode kaart. En daarna scoorde PSV drie keer de winnende viel in blessuretijd. Als je even die rust weet te vinden, dan zie je toch van waar wij zitten... dat je er heel makkelijk doorheen moet kunnen voetballen. Vertes is heel snel. Nou, en Vertes is er langs bij Nianzou. En heeft steun van Bakayoko rechts van hem. Paas is oh, niet goed, maar ja! ja, de goal Daardoor had PSV nog één concurrent over voor plek 2 in de pool, Lens. En die ploeg ging later op de avond met 6-0 onderuit tegen Arsenal. Het weer nog behoorlijk fris en vooral in het noorden en oosten wat winterse buien. In de zuidelijke helft hangt er nevel en mist. Later trekt het wel meer open en is er soms ook wat zon. Het wordt max 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral in het zuidwesten van het land komt dichte mist voor. En in het hele land kan het glad zijn, met uitzondering van Zeeland. Dat is door bevriezing van natte weggedeelten. In onze regio is eh, wel sprake van een ochtendspits, maar niet zo'n hele zware. Een ongeluk op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad helpt niet mee. Bij Purmerend Noord 12 kilometer file met 40 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. 8 kilometer file daar. 10 minuutjes op de A27 vanuit Almere naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Almere Hout en knooppunt en een kwartier vertraging op de N9 vanuit Alkmaar naar Den Helder.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 Elk jaar om 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet wat met te wachten staat, een schimmel wat drink in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar meteen een jaar drinken ze wel een jaar daarop weer niet.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 vertellen. Hallo? Hé? Staat niemand meer? Nou ja, zeg. And my see-through alibis about where I've been mm -hmm. Made it easier for me to get away But harder for me to find my way back in Back into you. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Jeruzalem is een vrouw gedood bij een aanslag. Twee schutters openden het vuur bij een bushalte. De politie zegt dat ze zijn gedood. Vijf mensen raakten door de aanslag zwaar gewond. Boodschappen zijn nog altijd een stuk duurder dan een jaar geleden. Eten, drinken en tabak was afgelopen maand 7,3% duurder dan een jaar eerder... blijkt uit de inflatiecijfers van het CBS. De dierenambulance in Spijkenisse heeft vannacht na een brand zeker 10 dieren opgevangen. Waaronder slangen, honden, katten en een hagedis. De dieren zaten in een rijtjeshuis waar brand uitbrak op zolder. Het weer. Regionaal kans op mist en gladheid. Die verdwijnen in de loop van de ochtend. Het wordt vandaag 0 tot 3 graden. vroeger met een helikopter naar zijn werk. Niemand wou het geloven, behalve ik. Want ome Jan loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei maar eens, waar is die helikopter dan, ome Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert, bij mij en bij oma... daar staat hij op het dak, tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij die daar ook vaak logeerde... en waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, oma Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21... Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Brini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks. 3 niks. 4 niks. 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emmer water neer... en tien van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas... Toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al, die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme, zeg. Eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas... elke dag eigenlijk penenuien? Zeg zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een mijter op en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt... Hè, zijn we eigenlijk van die geile penenuien af, unbelievable You're unbelievable. Pushing down the reticence, bringing out your the Pushing down the instead of bringing the attitudes to what the world just. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. unbelievable. straks als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug met Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet.